Het gaat om groepen die aanzetten tot haat en geweld en die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De wet moet het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden geven... om zulke organisaties voor de rechter te brengen. Leden die na een verbod toch doorgaan... krijgen maximaal twee jaar cel. Nu is dat een jaar. De dreiging van radicale organisaties neemt de laatste jaren toe. Dekker zegt dat de democratie moet worden beschermd... en dat we niet tolerant moeten zijn tegen intolerantie. Booking.com moet eerlijker communiceren over hotelaanbiedingen. Daarover heeft de boekingsite afspraken gemaakt met eurocommissaris Reinders voor consumentenzaken, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Booking.com moet transparanter worden over kortingen en bij de melding nog één kamer over moet verteld worden dat dat alleen geldt voor het aanbod van Booking.com. Volgens eurocommissaris Reinders is niet transparante communicatie van de boekingsite voor veel consumenten frustrerend. Booking.com krijgt tot juni om de site aan te passen. Aankomend omroep Ongehoord Nederland heeft binnen een maand de vereiste 50.000 leden binnengehaald. Arnold Karskens en andere oprichters gingen ervan uit dat ze dat aantal minimaal moesten halen voor 31 december van dit jaar. Maar onlangs verschoof minister Slop de peildatum naar 31 december volgend jaar. Op de website noemt Ongehoord Nederland dat een typisch voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. De omroep in oprichting wil in het bestel een ander geluid laten horen... van mensen die nu onvoldoende aan het woord komen. Het weer van het zuiden houdt af en toe regen. Vanmiddag droog en wat zon. Verder vrij veel wind en het wordt ongeveer 12 graden. Morgen grotendeels droog en wat zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.